Ook is minder aardgas gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, doordat elektriciteitscentrales efficiënter werken en er meer elektriciteit uit het buitenland is geïmporteerd. De jongere organisaties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een eigen katshuisakkoord opgesteld. Ze zijn het eens geworden over bezuinigingen volgend jaar van 11 miljard euro. Door hervormingen in de woningmarkt, sociale zekerheid en zorg kan dit bedrag oplopen tot 27 miljard euro. De jongeren willen de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar jaarlijks met een half jaar laten stijgen tot 69 jaar. In het plan staat ook dat de hypotheekrenteaftrek in 10 jaar tijd wordt versoberd naar de laagste belastingsschaal. De jongeren willen het budget voor ontwikkelingssamenwerking overeind houden. Bij de aardbeving van gisteren in Indonesië zijn vijf doden gevallen. Ook raakte een kind ernstig gewond door een boom die omviel. Aanvankelijk waren er na de aardbeving met een kracht van 8,2 op de schaal van Richter geen meldingen van schade of slachtoffers. De beving was op zo'n 500 kilometer uit de kust van Aceh in het noorden van Sumatra. Na de zware beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de hele Indische Oceaan, maar vloedgolven beleven uit. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van Dino Sorel in het liquidatieproces opgeheven. Sorel wordt gezien als de rechterhand van Willem Holleder. Volgens de rechtbank zijn er niet genoeg bezwaren om hem nog langer vast te houden. Het OM verdenkt Sorel er onder meer van dat hij opdracht heeft gegeven voor twee moorden. De beslissing van de rechtbank betekent niet dat Sorel nu vrijkomt. Hij is onlangs door het Hof veroordeeld tot zeven jaar cel in een drukzaak. Het weer, buien af en toe zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Holka van de ANWB. Er staan geen files, wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A16 tussen Breda en Rotterdam en op de A27 tussen Utrecht en Almere.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 Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Come on. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late. The girl's taking up my time. Had to hit her with a time. be late. The girl's taking up my time, had to hit her with a line. I can't wait to freak, see you at the same time next week.